Volgens de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Transport blijkt uit de vluchtrecorders dat het vliegtuig duidelijk langzamer vloog dan de bedoeling was. Anderhalve seconde voor de crash probeerde de bemanning alsnog de landing af te breken door een zogeheten doorstart te maken, maar daarvoor was het te laat. Bij het ongeluk kwamen twee passagiers om het leven. In China is de voormalige minister van Spoorwegen veroordeeld... tot een voorwaardelijke doodstraf voor corruptie en machtsmisbruik. Dat meldt het Chinese staatspersbureau. In de praktijk wordt een voorwaardelijke doodstraf vaak na twee jaar omgezet... in een levenslange gevangenisstraf. Het is de eerste grote corruptiezaak sinds Xi Jinping in maart president werd. Xi heeft een harde aanpak van corruptie beloofd. De leider van de streng islamitische partij Al-Noor heeft bezwaar tegen de mogelijke benoeming van de sociaal-democratische jurist Baha El-Din als interim premier van Egypte. Gisteravond meldde de staatstelevisie dat het leger en de politieke partijen een overeenstemming hadden bereikt. Al-Noor vindt El-Din niet neutraal genoeg. Eerder wees de partij al Nobelprijswinnaar El Baradei af. In Alaska zijn tien mensen omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Dat waren alle passagiers die aan boord waren en de piloot van het kleine vliegtuig. Het ongeluk gebeurde bij het opstijgen vanaf vliegveld Soldotna... ten zuiden van de stad Anchorage. De oorzaak van het ongeluk in Alaska is nog onduidelijk. Duizenden mensen gaan vandaag voor het eerst de luchtkwaliteit meten met hun smartphone. Het is een initiatief van het Longfonds. De deelnemers hebben een speciale app gedownload en een opzetstukje op een smartphone geplaatst, waardoor de fijnstof kan worden gemeten. Volgens het Longfonds vormt luchtvervuiling door fijnstof een risico. Het kan longziekten als astma en COPD veroorzaken of verergeren. Het weer veel zon met maximaal van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat de politie niet op snelheid controleert, simpelweg dat ze niet vooraf bekend worden gemaakt.